Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, zijn nog steeds tienduizenden mensen op de been... die demonstreren tegen president Lukashenko en tegen politiegeweld. ze willen ook nieuwe verkiezingen. Op sociale media zijn ook grote mensenmassa's te zien in andere steden. Volgens protestleiders is het de grootste demonstratie ooit in Wit-Rusland. Voor het eerst besteedt ook de Wit-Russische staatsomroep aandacht aan de demonstraties. De demonstraties volgen op de verkiezingen vorige week zondag. Algemeen wordt aangenomen dat president Lukashenko de uitslag heeft vervalst. Bij twee Nertse in de Mortel en Ottersum zijn besmettingen vastgesteld met COVID-19. De bedrijven worden zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal zijn nu 33 Nertse besmet verklaard. Eerder adviseerden wetenschappers van een speciaal OMT voor dier-op-mensbesmettingen het kabinet alle Nertse fokkerijen preventief te ruimen als er in augustus nog nieuwe coronabesmettingen zouden zijn. Maar het kabinet wacht nu op een vervolgadvies van dat OMTZ. Voormalig topambtenaar Arthur Dokters van Leeuwen is overleden. Van 1989 tot 1995 was hij hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de huidige AIVD. Daarna werd hij procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Haag... en daar moest hij na een conflict met toenmalig minister van Justitie Zorgdrager opstappen. Vervolgens was hij jarenlang directeur van de Autoriteit Financiële Markten. Arthur Dokters van Leeuwen is 75 jaar geworden. En het KNMI heeft de waarschuwing code oranje nu afgegeven voor Noord-Holland en Utrecht. Wegens onweersbuien met windstoten, veel regen in korte tijd en grote hagelstenen. Die waarschuwing geldt voorlopig tot een uur of tien. In de rest van het land geldt code geel. Dat betekent dat het raadzaam is op te letten, met name onderweg.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 Met, met nu het ritme, van ZFM. Single forever always love her, but before you leave, usually never, we'll never even tell. Baby, I know you're creeping. out on the street now The party's just beginning The music's playing A celebration starting Under the street lights The scene is being set A night for sei qual ZFM. Yeah, what a piece of dilemma. oh, The is the Please, on the track. ZFM Zandvoort. Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila. baila. La música mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. bomb if your city making pain.